hele man hebt. Wat voor mannen lieve kind, wil je dan een herenboer? Ja, mama, ja. Een herenboer is veel te slim, die nooit aan stapstuderen begint. En het zimmermoer, vergeet het meid, zo iemand is een zeldzaam dame van zijn eigen stand. En een herenboer is veel te slim die nooit aan stadsstuderen begint. En een timmerman vergeet het mij zo iemand is als